Het regiobestuur heeft gezegd dat het met Madrid wil onderhandelen, maar dat wil Madrid niet. Premier Rajoy kan nu het Spaanse parlement vragen om het Kantelaanse regiobestuur aan de kant te schuiven en een bewindvoerder aan te stellen. De Catalaanse leider Puigdemont zei gisteren dat hij de onafhankelijkheid uitroept als Spanje het regiobestuur aan de kant zet. Strijders van de Taliban hebben in de Afghaanse provincie Kandahar twee zelfmoordaanslagen gepleegd op een militaire basis. Zeker 41 militairen kwamen om het leven. De Taliban zeggen dat 60 militairen zijn gedood. Sinds een aantal maanden zijn er bijna dagelijks aanslagen op posten van Afghaanse veiligheidstroepen. Dinsdag kwamen bij een aanslag op een trainingscentrum van de politie 48 mensen om het leven. Tien Nederlandse telecombedrijven verlagen de boetes voor wanbetalers. Ze hebben daarover afspraken gemaakt met toezichthouder ACM. Van mensen die hun telefoonrekening niet betalen wordt het abonnement ontbonden. Providers brachten als boete vaak alle kosten in rekening voor de maanden dat het abonnement nog zou doorlopen. Op aandringen van de ACM worden die kosten gehalveerd. De tegenvallende zomer in Europa betekende voor Unilever een tegenvallend derde kwartaal. Er werden minder ijsjes verkocht. Unilever is eigenaar van ijsmerken Ben Jerry's en Magnum. Verder had Unilever last van de orkanen en ander natuurgeweld in Noord-Amerika en van ongunstige wisselkoersen. Door dat alles daalde de omzet van Unilever met 1,6 procent tot ruim 13 miljard euro.